Eh, met het NOS-journaal. Het plan om Transavia-piloot Julio Potsch in 2009 in Spanje aan te houden... en zo uit te leveren aan Argentinië kwam van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat schrijft minister Grappenhuis aan de Tweede Kamer. Argentinië wilde dat Nederland Potsch zelf zou uitleveren, maar dat kon niet... omdat de piloot ook de Nederlandse nationaliteit heeft... en Nederland levert geen onderdanen uit. Het kabinet hield jaren vol dat Nederland slechts zijdelings betrokken was bij de uitlevering. Potsch werd in Argentinië verdacht van betrokkenheid bij dode vluchten... maar werd in 2017 vrijgesproken. De loting bij populaire studies zoals geneeskunde komt misschien weer terug. Nu is loten verboden. Opleidingen met een maximum aantal studenten selecteren daarom op basis van bijvoorbeeld een goede motivatiebrief. Minister van Engelshoven zei in een Kamerdebat dat dat in de praktijk niet goed werkt... en dat ze gaat kijken of de loting weer terug moet komen. Het loten voor een studie werd door het vorige kabinet juist afgeschaft... omdat bij dat systeem niet wordt gekeken naar de kwaliteiten van nieuwe studenten. Door een combinatie van storm Kira en hoogwater is de Biesbos grotendeels onder water verdwenen. Vanochtend kwam het waterpeil in het natuurgebied tot 2 meter boven NAP. Sindsdien stroomt water vanuit de Bovenmeerwede via de Noordwaardpolder de Biesbos in... De overstroming is gepland. Op die manier wordt de druk op de dijken bij Werkendam minder. Minister van Engelshoven is er boos over dat afgestudeerde mbo'ers... met een migratieachtergrond minder snel werk vinden. Uit onderzoek blijkt dat dat onder meer komt doordat werkgevers discrimineren. De minister vraagt zich af of die werkgevers beseffen wat ze aanrichten. Ook snijden ze zichzelf volgens haar in de vingers. Ze klagen over tekorten, maar tegelijkertijd is er sprake van discriminatie, zegt ze. Het weer, het blijft flink waaien. Verder buien met hagel, onweer en natte sneeuw. Ook morgen winterse buien en een krachtige tot stormachtige wind.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 Er staat bij elkaar ruim 20 kilometer file. Valt eigenlijk wel mee deze avondspits. De enige file met rond de 10 minuten vertraging... die staat op de A9 Amstelveen richting Den Helder... tussen Akersloot en Heilo 3 kilometer. De N307 Enkhuizen-Kampen is in beide richtingen dicht...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 down and it's showing. And two months to replace us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing. coming after all this time. I cut the tree down that we grew. You the one we carved our names into. Still, I can't go back to the places we they ask me if I still think about you. Only all the time. all the time silent in case you call. If you see me, if I see you, a part of me hopes that we do.